Uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De man die is opgepakt voor het doodschieten van twee mensen... bij het Joodse Museum in Washington is aangeklaagd voor moord. De man van 31 uit Chicago opende woensdagavond het vuur op mensen voor het museum... waar een evenement voor jonge diplomaten werd gehouden. De twee doden waren medewerkers van de Israëlische ambassade in Washington. De man zegt dat hij wilde opkomen voor de Palestijnen. Behalve voor moord wordt hij mogelijk ook aangeklaagd voor een haatmisdrijf en een terroristische daad. In Amsterdam zijn twee mannen zwaar gewond geraakt bij een vechtpartij waarbij werd geschoten. Het gebeurde aan het begin van de avond in het centrum van de stad. Volgens de politie gingen meerdere mensen met elkaar op de vuist en werd er ineens geschoten. Een van de zwaargewonde mannen had een schotwond. Daar landde een traumahelikopter op de Dam om eerste hulp te verlenen. In het ziekenhuis is de man aangehouden. Ook de andere gewonden en nog drie verdachten zijn gearresteerd. In Noorwegen heeft een containerschip gisteren bijna een huis geramd. Het schip voer in de buurt van Trondheim s'nachts tegen de kust... een paar meter naast een huis waar iemand lag te slapen. De bewoner werd pas wakker toen een buurman in paniek bij hem aanbelde. Toen hij uit zijn raam keek zag hij de reusachtige boeg van het schip... die ver boven het huis uitstak. Het schip raakte niet lek en het huis is niet beschadigd. Volgens de bewoner is alleen de verwarming uitgevallen. Darter Michael van Gerwen heeft zich niet geplaatst voor het finale toernooi van de Premier League. Hij had op de laatste reguliere speelavond al zijn partijen moeten winnen om bij de beste vier te eindigen, maar dat lukte niet. Al in zijn eerste partij ging het mis. Het is voor Van Gerben pas de tweede keer in zijn carrière dat hij het finale toernooi misloopt.